Dat komt vooral doordat beurskoersen stijgen en de lange termijnrente iets oploopt. Zoals het er vandaag voor staat is verlaging niet nodig, zegt pensioenfonds Zorg en Welzijn, waar bij meer dan 2,5 miljoen Nederlanders zijn aangesloten. Ook andere pensioenfondsen zijn een stuk positiever geworden over hun dekkingsgraad. De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen steeg in november naar 101 procent. Doorgaans moeten fondsen bij 95 procent of lager snijden in de pensioenen. Rusland en de Verenigde Staten zijn dicht bij een akkoord over een wapenstilstand in Aleppo, dat meldt Interfax. Het Russische persbureau baseert zich op uitspraken van de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem hebben de landen de afgelopen dagen intensief onderhandeld. Hij waarschuwt wel voor te hoog gespannen verwachtingen. Eerder deze week kwam de VN-veiligheidsraad niet tot een gezamenlijke oproep voor een staakt het vuren, omdat Rusland en China het voorstel blokkeerden met een veto. Gisteren sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry in Duitsland met zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Over de inhoud van het gesprek werd niets naar buiten gebracht. De Nederlander die in Cambodja is opgepakt in verband met de marteling van een peuter ontkent dat hij iets met de zaak te maken heeft. In Cambodjaanse media zegt een politiewoordvoerder dat hij bij de ondervraging zei dat hij niets weet van een marteling en dat hij niets heeft fout gedaan. De Nederlander zou inmiddels zijn vrijgelaten. De hoofdverdachte in de zaak zit vast in Vietnam. Hij zou een jongen van twee jaar oud hebben gemarteld en misbruikt. Dat zou zijn gefilmd met de telefoon van de Nederlander. De beelden zijn later op Facebook gezet. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan het een tijdje druilerig zijn. Vanmiddag wordt het 8 tot 10 graden. In het midden, midden en zuiden breekt mogelijk de zon even door. Morgen weinig verandering. Bewolkt, meestal droog en opnieuw een graad of 10.